De politie was met meer dan 15 auto's ter plaatse. Het was de derde avond op rij onrustig in de wijk Paddenpoel. Zaterdag werden hulpverleners er met vuurwerk en flessen bekogeld... en is een auto in brand gestoken. Afgelopen avond zou er ook weer met vuurwerk zijn gegooid. De Groningse burgemeester Den Oudsten zegt dat er keihard wordt opgetreden... tegen mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners. Op de A4 bij Leiden is een man opgepakt die al twee jaar werd gezocht op Curaçao... op verdenking van moord en omkoping. Agenten zagen ter hoogte van Zoeterwoude rijnsdijk een auto rijden waarvan ze het vermoeden hadden dat de 32-jarige verdachte daarin zat. De wagen werd klemgereden en het vermoeden bleek te kloppen. De man wordt overgedragen aan Curaçao. Het Iraakse leger mag voortaan zonder toestemming doelen van IS in Syrië bombarderen. Volgens Syrische staatsmedia vindt president Assad toestemming niet meer nodig. Zijn besluit komt na de aankondiging van president Trump... dat alle Amerikaanse troepen uit Syrië vertrekken. Volgens Trump is IS verslagen, maar zijn bondgenoten denken daar anders over. Oliebollenbakkers in Friesland moeten alle zeilen bijzetten... om nog genoeg bollen in de supermarkten te krijgen... na problemen met de waterdruk afgelopen dag. Door het waterprobleem liep een bakkerij in Sneek een achterstand op... van zo'n 50.000 oliebollen. De problemen met het waterleidingssysteem in Friesland duurden een groot deel van de dag... en ontstonden na een korte stroomstoring in de ochtend. Het weer nog, vannacht is het bewolkt. Vooral in het zuidoosten blijft het nog lang motregenen. Het wordt niet kouder dan zo'n 7 graden. Op Oudjaarsdag is er weinig zon, maar het blijft wel grotendeels droog.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 De tijd die maakt me bang. Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh, Iets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, wat alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij uit jouw mond, genageld aan de grond. Je hoopt ze niet te horen, ik ben verloren. Oh, oh, oh, Al ben je niet zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles. in het huis alweer op jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, niets dat zomaar verdwijnt dwars door de muren heen, wat alles, ja, alles is nog hier.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 En ik glij weer, en dat heb hij weer Niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Vrij vrije zimmers. Rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud, liever kwijt dan rijk.